Er werd eerder ook al een jongen van 14 opgepakt voor het plaatsen van een explosief. Waarom de pizzaketen het doelwit was, weten we niet. De netwerkstoring bij het Maxima MC in Eindhoven en Veldhoven lijkt deels voorbij. Afspraken op de polykliniek worden vanaf nu weer opgepakt. Patiënten van wie de afspraak wordt afgezegd worden gebeld. Al was dat vanochtend nog niet bij iedereen het geval. Meneer, alle afspraken gaan niet door. Oh! Is dat zo? Ja. Oh ja, ik kreeg net wel een telefoontje, maar ik zit in het verkeer, dus... Eh, ja. Nou ja, dan ga ik wel even kijken, toch. Er is een grote storing. Ik weet zeker van wel. Ja? Ja, tuurlijk, want ik kom niet van niks te ver gereden om mijn eigen weg te laten sturen. Daar vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walgen met mijn scootmobiel. Hartstikke koud. Ja. Hebben ze u gebeld? Nee, helemaal niet. Ik heb niks gehoord. Nou, volgens het Maxima MC zijn ze niet gehackt en zijn alle patiëntendossiers veilig. Het ziekenhuis had last van technische problemen. En hoopvol nieuws voor mensen die een constante piep in hun oor hebben. Onderzoekers in Maastricht hebben bij vier proefpersonen met tinnitus elektroden in hun hersenen geplaatst. En de helft daarvan heeft nu een stuk minder last van oorzuizen. Deze onderzoeker vertelt meer over de behandeling. dus het zijn eh, fijne elektroden die eh, diep in de hersenen worden geplaatst. We doen dat ook al bij andere hersenaandoeningen zoals de ziekte van Parkinson, mensen met beven of epilepsie. En die elektroden die zijn verbonden met een verlengkabel kabel onder de huid naar een eh, batterij onder de huid. En die geeft eigenlijk kleine elektrische pulsjes af. En die elektrische pulsjes die dempen als het ware de overmatige hersenactiviteit. het gaat nog maar om een klein experiment. We kunnen toch niet zeggen dat dit echt een oplossing is. Daarvoor moet nog meer onderzoek worden gedaan. Het weer, veel buien bij 5 tot 8 graden. Vanavond droogt het even op, maar je raadt het al, daarna zijn er weer buien. Morgen kan daar in het oosten ook nog hagel of natte sneeuw bij komen. En dat wordt een graad of 6.